Er staan strafmaatregelen in als een wapenembargo en beslag op geld van Gaddafi, zijn familie en zijn regime. Verder wil de Raad dat het internationale strafhof in Den Haag zich buigt over het recente geweld. In Libië zijn nog twintig Nederlanders die het land willen verlaten. Ze zouden allemaal buiten Tripoli zitten. GroenLinks komt nog voor de zomer met een initiatiefwetsvoorstel voor een ceremoniële monarchie. Dat zegt Tweede Kamerlid Ineke van Gent in het tv-programma Blauw Bloed. Volgens GroenLinks kan het staatshoofd bij zo'n vorm van koningschap vrij uitspreken... omdat er dan geen ministeriële verantwoordelijkheid meer is. Eerder bleek al dat een Kamermeerderheid voorstander is van een ceremonieel koningschap. Premier Rutte voelt er niets voor. Af van aan de Rijn stopte met een proef met anoniem solliciteren. Een jaar lang werden de namen van sollicitanten uit brieven geschrapt... om het gevoel van discriminatie weg te nemen. Maar Af aan de Rijn zegt dat het werkgevers bij het eerste gesprek... toch wel achter de afkomst van sollicitanten komen. De kernreactor in de Iraanse stad Bouchir kampt met een veiligheidsprobleem. De brandstof uit de reactor zou worden verwijderd en getest... Wat het probleem is, is niet bekendgemaakt. Mogelijk heeft het te maken met het computervirus Stuxnet. Dat virus veroorzaakt al eerder vertraging van het Iraanse kernprogramma. In Spanje gaat de maximumsnelheid omlaag van 120 naar 110 km per uur. De maatregel is genomen vanwege de hoge olieprijs door de onrust in Arabische landen. De lagere